Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil wat doen voor mensen die in de problemen komen door de gasrekening. Al wordt er vandaag nog niet ingegrepen, zei demissionair minister Hoekstra net in de Tweede Kamer. We willen dat oplossen en we willen daarnaar kijken met de meest betrokken bewindspersonen. Maar het is niet zo dat ik hier nu ben om die oplossing uit te serveren. Gas is in korte tijd extreem veel duurder geworden. Dat merken vooral mensen met een flexibel energiecontract en mensen die nu een nieuw contract moeten afsluiten. Bij deze energievergelijkingssite zagen ze een record aantal mensen dat dat deed. 30 september hebben we echt een recorddag gedraaid. Dus daar hebben heel veel mensen gereageerd op, de, op het bericht dat per 1 oktober de tarieven weer ja, echt 100 euro's omhoog zouden gaan. Dus daar hebben we een enorme piek gehad. En in België wordt al uren gezocht naar een jongen van 18 die zou rondlopen met een vuurwapen. Vanochtend werd daardoor al een hogeschool in Kortrijk ontruimd en inmiddels is de zoektocht verplaatst naar de woonplaats van de jongen. Dat vertelt deze Belgische verslaggever. Volgens onze informatie zou er nu ook vooral in Waregem gezocht worden waar hij vandaan komt. Want alle scholen moeten daar tot nader orde de deuren en ramen gesloten houden. Alle leerlingen moeten binnenblijven. Zo'n 10.000 leerlingen moeten daardoor voorlopig op school blijven. Mij niet bellen, zeggen ze bij de GGD in Utrecht. De telefoons daar hebben last van een storing. Telefonisch een afspraak maken voor een coronatest of vaccinatie kan dan ook niet. Online kan het nog wel. De GGD heeft geen idee wanneer de bol weer werkt steeds meer studenten kiezen voor een hbo-opleiding van twee jaar. Het is niet hetzelfde als een gewone hbo-opleiding. Het niveau ligt ietsje lager. voor deze jongen heeft zo'n opleiding allerlei voordelen. Omdat ik niet te lang eh, de studenten wilde uithangen. Eh, ja, als je zo uit het fulltime werken komt natuurlijk, het werkleven. Um, en eigenlijk een tweejarige associate degree opleiding is... Eh, ja, als je die behaalt heb je toch een beetje een stokje achter de deur. wil je toch voor je bachelor gaan, plak je er praktisch twee jaar achteraan. stroom je in in het derde jaar, nou, je rond je vierde jaar jaar en je hebt je bachelor erbij. Ook is de kans op een baan na die opleiding erg groot. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. Plaatselijk vriest het aan de grond en op veel plekken ontstaat ook mist. Morgen in de ochtend grijs en mistig. In de middag is het zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er zo'n 50 kilometer file. De meeste files veroorzaken enkele minuten vertraging, zo tussen de 5 en 10 minuten. De meeste vertraging is er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn... voor de aansluiting met de N196. N201 Uithoorn richting Hilversum is nu dicht...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 Door de stijging van de gasprijzen is de productie volgens de directeur niet langer rendabel. Ontslagen worden niet uitgesloten. Demissionair minister van Financiën Hoekstra verwacht dat het kabinet moet ingrijpen vanwege de stijgende energiekosten. Hij denkt onder meer aan het sneller aanvullen van de gasvoorraden. Volgens ingewijden wordt ook gekeken naar een verlaging van de energiebelasting of een tijdelijke ontheffing. En Duitsland denkt dat deze herfst en winter geen extra coronamaatregelen nodig zijn. In Duitsland is nog een coronapas verplicht. In het openbaar vervoer geldt een mondkapjesplicht.